ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland moet de druk op Israël verhogen vanwege de situatie in Gaza. Die oproep doet het College voor de Rechten van de Mens. Volgens hen zijn de mensenrechten schendingen in Gaza ongeëvenaard... vertelt onze politiek verslaggever Noeska van der Meijden. Dit is de tweede organisatie in korte tijd die deze oproep doet. Gisteren hoorden we al van het Adviescollege Volkenrecht... een belangrijke adviescommissie van de regering. En beide instanties zeggen dat de nood zo hoog is in Gaza dat Nederland nu in actie moet komen. En dit komt allemaal in aanloop naar een debat donderdag in de Tweede Kamer wat over Gaza gaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de adviezen van het College voor de Rechten van de Mens te hebben gezien... en gaat een inhoudelijke reactie daarop naar de Tweede Kamer sturen. In Zwitserland is ondertussen een VN-top aan de gang over plasticvervuiling. 175 landen proberen afspraken te maken om de productie van nieuw plastic tegen te gaan. De problemen die ontstaan door plasticvervuiling worden namelijk steeds groter, vertelt klimaatredacteur Charlotte Klein. Eh, Allereerst is het uh, nadelig voor het klimaat. Plastic wordt gemaakt van olie en er is ook veel energie nodig om dat te produceren. Je kan er ook kijken vanuit het milieu. Er is veel plastic vervuiling. Kijk naar rivieren of oceanen die vol liggen met plastic. En het is ook eh, slecht voor je gezondheid. Daar wordt eigenlijk steeds meer over duidelijk. De, de giftige chemicaliën die gebruikt worden bij de productie... die komen steeds meer in ons lichaam. Het heeft bijvoorbeeld al effecten op onze vruchtbaarheid. Dat is al eh, bewezen. Of de landen ook echt afspraken gaan maken is nog maar de vraag. De bijeenkomst in Genève nog tot volgende week donderdag. En Ronnie Flex heeft opnieuw de zaak tegen zijn oude platenlabel Topnotch verloren. In hoger beroep heeft hij weer geen gelijk gekregen. De rapper spande een zaak aan omdat hij vindt dat Topnotch misbruik heeft gemaakt van zijn onervarenheid en leeftijd. Toen hij op zijn negentiende een platencontract tekende. Daar schreef hij onder meer dit nummer over. Ik heb een tip voor artiesten als jij een contract hebt bij Topnotch al laat het ontbinden. Kinderen zoeken naar licht, maar die rollies en AP's en Cuban Link chokers verblinden. Bro, waarom spin je dat blok als je portemonnee wordt geteisterd door webben en spinnen? Case closed was dat, het nummer. En nu lijkt de case dus ook echt closed. Een lagere rechter zei eerder al dat hij zelf verantwoordelijk is... voor het goed lezen van een contract, voor het tekenen. En de hogere rechter vindt dat nu dus ook. Het weer, stapelwolken met in het noorden en het midden van het land een paar buien... met ook kans op onweer. Het is een graad of 22. Morgen droog en zonnig bij maximaal 24 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 was gone know why. I tell the seven seas to be near her, and if the high see her. Loving you. land. lang aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep. op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij.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 see things, girl, like I do. What can I do, girl?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 it comes to God and truth, I can see the sun.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 have been where I have been. Lucky to be coming home again. an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a fly. forget time and place. 啊。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 Sleep, twitch. Comes a time. Zandvoort. ZFM.